here with a sample of some of the entertainment. Dance Radio. You never, know what you're going to hear next. Let's bring the jam back to Amsterdam. Amsterdam. Dance Radio. anywhere else. We are Dance Radio. De verdachte, een vluchteling uit Eritrea, is volgens de rechtbank sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Natuurbeheerders halen kuddes paarden en runderen weg van de uiterwaarden... omdat het water in de IJssel, Rijn en Waal de komende dagen stijgt. De gebieden tussen de rivier en de dijken lopen dan vol. De waterschappen maken zich geen zorgen, maar houden het waterpeil wel goed in de gaten. Een bakker in Monster heeft vandaag zijn winkel gesloten... omdat hij zich onveilig voelde vanwege de reacties... nadat hij de naam van de moorkop had veranderd in roomkop. Via sociale media kreeg hij boze reacties... en in de winkel kwam ook iemand die een moorkop eiste. Vandaag kondigde ook de HEMA aan dat de naam Moorkop niet meer gebruikt wordt. In die winkel heet het gebakje vanaf 30 maart chocoladebol. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en in het zuiden opklaringen. Minima tussen 0 en 2 graden. Morgen vanuit het zuiden steeds meer zon. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 7 tot 10 graden. Zaterdag meer bewolking, zondag aan zee kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Problemen zijn er vooral bij de Koentunnel, want daar is een ongeluk gebeurd. Op de A10 is dat. Daardoor is de rechterparallelbaan daar dicht. En dat levert vanaf de Ring Noord file op, vanaf Volendam 6 kilometer. En vooral ook op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaandijk en Knappend Koenplein is de vertraging 25 minuten. Als het goed is gaat het allemaal niet zo heel erg lang meer duren daar. Verder ook veel vertraging op de N516 Zaandam-Oostzaan voor de aansluiting met de 8 Daar ook ongeveer een half uur tijdverlies.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 Misschien binnenkort de Begin of the Week Show op eh, Dance Radio op de maandagochtend. Als je nog zagrijnig je nest uitkomt, dan zit je gewoon Dance Radio aan... en dan krijg je nog een eh, paar knallers om je oren. Dat wil jij niet geloven. <laughs> dus je week meteen goed. Gladys Knight en the Peps. Safety overtime for me. surrounds you. What, what makes it different is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality, rationality of things. Escapes. It's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical. Online radio station with, with, a story to tell. It's, the tale of Dance Dance Radio, and it continues now. tomaten ketchup van een bekend merk. Lekker langzaam. Wel heel fijn. RJ's Latest Arrival uit 84 en Feel Desire. 13,5 minuut na 6. Welkom. Dance Radio, dat is waar je naar luistert. En ook die luisteraars daar. In voor te omstreken. 104,5 de 106.9 van CFM. Welkom bij de Ethisch Favorites. Het begint een langzamerhand een vast programma te worden op de dinsdag en de donderdagavond. ik verwacht mij eigenlijk wel. schuiven weer drie jaartjes op. Nou, pakken 1987 bij de hand. We gaan eens kijken wat Ian Foster dan... Eh, voor een fijne klanken bij jou uit je speakers laat komen. Out voor de koud. goed dat we bij Café Raak binnenkomen. Tenminste, ik. Op mijn scootertje. Volgens mij was de eerste keer... Nee, de eerste keer gingen we met de bus. Kom ik binnen daar al. Ik was mijn mp3-stickies. Leg ik op de tafel. Start die bak erin. Hup, klopt. Plop hem in die... Uh, in apparaat. En je had gewoon een trek van me. Eentje die die verzadiging hier kon. Loose End. Zonder S. Vergeet het nooit meer. Ik heb er gewoon even een trek van me. Ik kon niet meer draaien. Nou goed, ik had genoeg bij me. Dus eh, het kwam allemaal wel goed hoor. Ja, Ian Vosdorna had voor de count uit 1987. En deze is aangevraagd door Hans. Draaien met zo. Nou, Zar, 9 minuten genieten op Raphael Cameron en All That's Good To Me. Bye. There's no denying, no denying. Sunshine, blue everything's alright. Je moet bijna bijbetalen, Hans. Zoveel cent neem je in beslag van uh, eh, show. Nee hoor, just kidding. 8 minuten en 58 seconden duurt uh, deze hele lekkere hoor. Rafael Cameron and all that to me. Ruim een half uurtje nog. De 80s favorites. Dance Radio. Really turns me on. We gaan weer op de grens zitten, hoor, zo direct. Op de grens van de jaren 80 en de jaren 90. hebben we ook nog ergens een 70 staan. geloof het wel. Zullen Vulling genoeg tot aan voor van You can't touch it. touches you. Ah, I can just move to it. Dance Radio. Oh, I love it. And it continues now. wat het is. out. The icing on the cake was the next day too late to go home. I keep it up never Your love is just too hot. I can't control, can't hold back need a cardiac operator Take and my back Got me so excited, girl You're like a nymphomaniac I'm hypnotized and mesmerized muziek uit de periode van die hele goede muziekfilm Purple Rain. Met Prince in de hoofdrol natuurlijk. Polonia Sex. Deze mannen zitten er ook in hoor. Morris Day and the Time. In 1979 hoorde je Freddie James en Get Up and Boogie. Dit heerlijke nummer komt uit 1983. 16 minuutjes nog. Hebben we nog wat lekkers voor je in de pot zitten hier al? Nou. Denk het wel. Blue Feather. This night we stick together. snel in de studio. Snap je hem? <laughs> Larry Granham, Sooner or Later. Sooner or later, I'm gonna get next to you. Oh, oh sooner or later, baby, you just wait and see. I got so much love. ze nogal goede muziek in de 80 jaren. Dan heb ik het niet alleen over dit soort muziek, maar over het algemeen waren de ethisch gewoon beter. Zowel de popmuziek, de nederpop, de disco, de dance. Fijne klankjes allemaal afscheid van je nemen. Ik ga je alleen laten met eh, de non-stop muziek. Zo ik na de klok van 7 uur hier op Dance Radio. Luisteraars van CFM, dank voor de aandacht. En wat mij betreft tot aankomende dinsdag. Ik weet niet wie er morgenavond zit tussen 5 en 7 uur. Maar dat uh, kan je van lezen bij ons op het forum van Dance Radio. Ik neem afscheid van je met Unique.